5 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet trekt de komende jaren veel geld uit voor bredere wegen, huizenbouw en het openbaar vervoer. Voor betere infrastructuur tussen Amsterdam en Hoorn wordt een half miljard euro gereserveerd. En de regio Utrecht krijgt bijna 400 miljoen voor de bouw van duizenden woningen. Ook het treinstation bij Schiphol gaat op de schop. Dat wordt overzichtelijker gemaakt om de toenemende drukte beter aan te kunnen. Verder wordt geld uitgetrokken voor de aanpak van files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. In een week tijd zijn in de Verenigde Staten vijf mensen overleden door vaping, het roken van e-sigaretten. Daarmee staat het totaal aantal doden dit jaar op 47. Alle slachtoffers hadden longklachten als gevolg van het roken van e-sigaretten. Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zijn er nu bijna 2300 mensen ziek door vapen en stijgt dat aantal elke week. Apple besloot vorige week na rapport van de gezondheidsorganisatie... om alle apps te verwijderen die te maken hebben met e-sigaretten. In Nicaragua neemt de spanning toe tussen de regering en de Rooms-Katholieke Kerk. Aanleiding zijn hongerstakingen van moeders in kerken. Ze eisen dat hun kinderen worden vrijgelaten. Die werden gearresteerd bij anti-regeringsprotesten. Een mis in de stad Masaya, die werd gehouden als steun voor de stakers... is verstoord door regeringsaanhangers... Volgens de priester hadden ze staven en machetes bij zich en zijn misdienaren mishandeld. Een andere hongerstaking in de hoofdstad Managua werd na een dag gestopt uit angst voor geweld. De politie heeft een groot drugsmokkelnetwerk naar Australië opgerold. Er zijn elf mensen gearresteerd, onder wie twee Nederlanders. In Brabant zijn spullen in beslag genomen waarmee ecstasypillen kunnen worden gemaakt. Volgens de politie hadden de criminelen een jaaromzet van honderden miljoenen euro's. Het weer, het is bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Overdag 7 tot 10 graden en soms ook de zon.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 Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. day, day, day, day. Good evening, I'm John Glad. Thank you for joining us for Happy Headline News from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us.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 geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is mm, mm, mm, En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we zijn voor 106.9. Dit is ZFM.